Voor verspreider Audax is het onduidelijk waar de levering is gebleven. De directeur zegt dat andere bladen wel zijn binnengekomen. In een jachthaven in het Limburgse Wessum is een grote brand uitgebroken. Er staan zo'n 20 boten in brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Er zijn mogelijk meerdere brandhaarden. Veel rook trekt in de richting van het dorp Wessum bij Roermond. Omwonenden wordt geadviseerd deuren en ramen dicht te houden. Volgens een verslaggever van de Limburgse zender L1 zijn er meerdere explosies op de boten geweest... en is er tenminste één jacht losgeslagen. Premier Rutte gaat de voorbereiding en behandeling van antiterreurwetgeving versnellen. Dat zei hij gisteravond tijdens het Kamerdebat over de aanslagen in Parijs. Het gaat om maatregelen die al voor de aanslagen door het kabinet waren aangekondigd. Die wetten maken het mogelijk om bijvoorbeeld het Nederlanderschap van jihadisten in te trekken. In Limburg is de A73 weer helemaal open. De snelweg werd gisteren afgesloten na twee ongelukken... en bleef in zuidelijke richting de hele nacht dicht. Even voor half zeven vanochtend werd de weg vrijgegeven. Na de ochtendspits gaat de weg weer dicht om verder te gaan met de reparatie. Tot die tijd geldt er een snelheidsbeperking van 70 km per uur. Nederlanders die in de grensstreek wonen doen steeds meer boodschappen in België en Duitsland. Ze gaven afgelopen jaar 15% meer uit in buitenlandse supers dan in het jaar ervoor. Dat zegt marktonderzoeker GFK. Er werd vooral meer bier en wijn over de grens gekocht, maar ook vlees, kaas, sanitaire producten en diervoeding zijn populair. Het weer, periode met regen.